De VS, Iran en een groep regionale bemiddelaars doen een uiterste poging om alsnog een tijdelijk staakt het vuren te bereiken, schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios. Volgens bronnen is de kans klein dat er binnen 48 uur afspraken gemaakt kunnen worden. President Trump dreigt vitale infrastructuur van Iran aan te vallen als dat land de straat van Hormuz niet voor morgenavond opent. In Opdam in Noord-Holland heeft gisteravond een grote brand gewoed in een bedrijfspand. Er kwam veel rook vrij. Met een NL-alert werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand in Opdam kon ontstaan is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden. Gisteravond zijn op veel plekken in het land weer paasvuren ontstoken. Ze zijn dit jaar wel minder door strengere regels. Organisatoren moeten sinds een paar jaar aan veel meer voorwaarden voldoen... om een vergunning te krijgen voor een paasvuur. Maar in buurtschap De Maten bij Ter Apel gaan ze nog wel even door. Je moet niet stoppen. Als wij zeggen volgend jaar we doen het niet meer, krijg je geen vergunning meer. Dus proberen uh, door te zetten. Ja, en dan... Eh, dat gaat hartstikke goed. Daar ben ik helemaal niet bang voor. We, gaan nog jaren en jaren door. De paasvuren zijn vooral een traditie in het noorden en oosten van het land. In Eindhoven is flink gefeest nu PSV voor de 27 e keer kampioen is geworden. De club uit Eindhoven speelde gisteren zelf niet... maar omdat Feyenoord niet won van FC Volendam... is PSV niet meer in te halen. Nog nooit werd een club al zo vroeg kampioen in de eredivisie.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 om alsnog een tijdelijk staakt het vuren te bereiken. President Trump dreigt vitale infrastructuur van Iran aan te vallen... als dat land de straat van Hormuz niet voor morgenavond opent. Een Ghanese is in Abu Dhabi lichtgewond geraakt door een brokstukken van een raket. Die was door de luchtafweer van Abu Dhabi uit de lucht geschoten... en stortte neer op een bedrijventerrein in de Golfstaat. Vanwege een gepland optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West op een festival in Londen... trekken twee sponsoren zich terug, onder wie de hoofdsponsor Pepsi. De rapper ligt al jaren onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, veel zon, vanmiddag ook wat bewolking, blijft droog bij 9 tot 14 graden. Dit is ZFM. reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you?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 If subway cars are full of hearts, then someone's probably in. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making. If the man with the knife is after his wife, then that they have to do it love is such an innocent word. The largest understatement I've heard. Almost anything we do, be it bad or good, we do to get love. Such an innocent word. If the bush, bush, bush is in the forest, if the bush, bush, if the bush, bush, bush is in the forest, if the bush, bush. If you're singing in the rain, then my, you've got the brain of a guy dropping dead in. If his sneaker toes smell like a rose, then girl, you really must be in. Hmm. If a man wants the power to build the highest tower, then that's a substitute for. No matter what we do, I'm telling you, all we really want is Love is such an innocent word. The largest understatement ever. Almost anything we do, be it bad or good, we do to get love. Such an innocent word.